bij bijeen vergaat. Al zijn vrienden en zijn vrouw zei hij vaarwel. Maar het leven werd voor hem al gauw een hel. Hij was als arme Italiaan vol hoop naar Nederland toegegaan. was de mindere. Al die nare dingen hier begrijpt hij niet. Hij huilt de hele dag van heimwee en verdriet. Hij was als arme Italiaan, zo naar Nederland toegegaan. Op een dag werd hij op straat gemolesteerd. Omdat Hij was als arme Italiaan vol hoop naar Nederland toe de hele dag van heimwee en verdriet. Hij was als arme Italiaan vol hoop naar Nederland toegegaan, heel ver van huis en van zijn kinderen, heel ver van huis en van zijn kinderen.